Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een feest in Rotterdam Ahoy is vanochtend vroeg een man neergeschoten. Hij raakte ernstig gewond. De politie heeft twee Rotterdammers van 20 en 31 aangehouden. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De politie was na de schietpartij met veel mensen aanwezig... en toen de bezoekers Ahoy verlieten, werd een agent door iemand aangevallen. Na waarschuwingen werd de man getaserd en aangehouden. ook iemand die agenten beledigde is opgepakt. In Gaza zijn bij het Al-Shifa ziekenhuis ambulances en bussen gebracht... die kunnen helpen bij evacuaties, zegt de Verenigde Naties. In het noorden van het gebied, waar de hulp het hardst nodig is... zouden gisteren meer dan 60 vrachtwagens met hulpgoederen aankomen. Volgens Hamas was dat veel te weinig en daarom dreigde de vrijlating van gijzelaars niet door te gaan. Maar na onderhandelingen liet Hamas toch 13 Israëliërs en 4 mensen uit Thailand gaan. Verslaggever Sander van Hoorn over wat Hamas hiermee probeert te bereiken. Een deel van die uitruil is dat er goederen de Gazastrook binnenkomen. Hulpgoederen. Een van de conflicten die vandaag voor die vertraging zorgde... die hulpgoederen moeten ook het noorden van de Gazastrook bereiken. En het tweede belangrijke is dat een gevangenenruil... toch op het konto van Hamas geschreven wordt. Zij hebben dat voor elkaar gekregen en ook dat kunnen ze goed gebruiken. Israël heeft in ruil 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. In Rijnsburg bij Katwijk zijn ze boos. Daar mag op Oudjaarsdag de oliebollenkraam niet open. De gemeente is streng gelovig en de laatste dag van het jaar valt dit keer op een zondag. Dan mag er volgens de gemeente dus niet gewerkt worden. Onzin, zeggen de inwoners, kroegen mogen namelijk wel open. Een aantal inwoners is inmiddels een petitie gestart. En in de Formule 1 wordt de laatste race van het seizoen gereden in Abu Dhabi. Die begint om twee uur vanmiddag. Max Verstappen start vanaf pole position. De wereldkampioen had in de vrije trainingen nog wat moeite met zijn auto... maar was in de kwalificatie gisteren oppermachtig. Charles Leclerc en Oscar Piastri beginnen vanaf de tweede en de derde plek.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 the sleet and snow. This heart that glows like an ember longs to be loved just by you. in December Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie Augo Beuving. Eh, ja, Sint is weer in het land en dat kunnen we natuurlijk ook bij ZFM niet ongemerkt voorbij laten gaan. Verder in deze uitzending heel veel big bands en natuurlijk ook de nodige solisten. Ik zie onder andere staan Diana Parton, Rita Hoving, uh, Mathilde Santing, Stacy Kent. Nou, te veel om op te noemen. We gaan er een mooie uitzending van maken. En we begonnen natuurlijk met dat eh, eh, prachtige nummer... Eh, Warm December van Julie London... van haar mooie cd Calendar Curl. toen ik deze uitzending aan het voorbereiden was... toen kwam ik een stukje muziek tegen waarvan ik dacht... hé, hey, dat moet ik ook eens draaien. Dat is namelijk Dave Brubeck die Golden Brown speelt... Nou, zal je denken, hoe kan dat nou? Ja, dat is natuurlijk ook niet... De, eh, dat is in elkaar gezet. En dat is nog voor de kunstmatige intelligentie. Dus het is handwerk geweest. Het is ook een prachtig filmpje als je op YouTube zoekt... naar Dave Broebek, Golden Brown. Dan, eh, dan ben je stom verbaasd. Want dan zie je hem echt dit nummer spelen. Ja, ze hebben volgens mij het filmpje gebruikt van Take 5. Luister maar en geniet. gedaan. ik zou zeker zeggen, zoek het eens op eh, op eh, YouTube. Het is echt grappig. Eh, Dave Brubeck speelt Golden Brown. En als je denkt, wat een leuke saxofoon solo zat erin. Dat werd gedaan door eigenlijk de maker van dit product, Lawrence Mason. En hij heeft het eigenlijk gemaakt als een eerbetoon aan Dave Greenfield... de keyboardspeler van de Stranglers. Mooi. Tijd, de hoogste tijd voor Ellen ten Damme... En ja, de man met de rode jas is weer in het land. Dus daar komt hij. 恶。 verleidelijk gezongen door Ellen te Damme. En volgens mij was dat samen met het Metropoolorkest. En van een oude Sint-CD kon ik nog ergens vinden. Mooie muziek trouwens. Eh, de hoogste tijd voor wat echte jazz, zou ik maar zeggen. Een beetje smooth jazz is het weliswaar, maar het is wel mooi. Chris Botti, een bekende trompetspeler. Jaren geleden was ik eigenlijk aan het logeren bij mijn nichtje in, in Amerika. En daar logeerden we in de kamer van haar zoon. En die ging eigenlijk helemaal vol met eh, muziek, eh, foto's van Chris Botti. En sinds die tijd ben ik eigenlijk ook wel een aanhanger van eh, deze trompetist. Ik ga een mooi nummertje van hem draaien van een mooie cd To Love Again. My One and Only Love, Chris Botti, Paula Cole. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze. Shadows fall and spread. fill my eager heart with such desire. Every kiss you bring sets my soul fire. van van eh, eh, Paula Cole en eh, Chris Botti. Uit Canada komt een zangeres. Haar naam is Diane Penton. En ja, ik ben nogal een liefhebber van kerstcd's. En ik, had, ik val eigenlijk in voor Marco die vandaag op de rol stond. Maar die verhinderd was. En vandaar dat ik er af en toe toch ook wel een kerstmuziekje doorheen gooi. En dit vind ik zelf wel een, een mooi nummer. En dat is ook wel toepasselijk, want dat is uh, winter weather. Nou, het is eigenlijk best verdomd koud. Gisteren was ik even aan het boodschappen doen in Haarlem. En het was zo koud dat ik dacht, ik had niks op mijn hoofd. Ik heb toch gauw even snel een mutsje gekocht. Winter weather, Diana Parton en Don Thompson. together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather. Cause I've got my love to keep me warm. I love the winter, love the winter weather till the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather, cause I've got my love to keep me warm. nothing sweet. jazzzangeres eh, Don, eh, Diana Penten En eh, ja, op de bas daar speelde Don Thompson en de piano Rack Swagger. mooie muziek, lekkere muziek. Zeker voor de maand december die eraan komt met alle kou en aardigheid. Nou, als de zon schijnt en een beetje sneeuw, dan gaat het wel. ZFM Jazz. Ik heb eh, zojuist al een nummer van eh, Chris Botti gedraaid. Maar ik heb lang geleden op ZFM ook nog een eh, cinema, muziek, filmmuziekprogramma gehad. En toen liep ik tegen een film aan. Playing by Heart heette die film. En dat was de muziek van Chris Botti, Chet Baker, John Barry. En daar staat een heel mooi nummer op. Remembering Chet. En dat gaat natuurlijk over Chet Baker. mooie klanken uit de film. Eh, eh, eens even kijken hoe die film ook alweer heet hoor. Eh, Playing by the Heart, film uit 1989 alweer. Ja, we draaien oud en nieuw in deze uitzending van CFM Jazz. Ik zei het al, Sinterklaas in het land. En misschien mocht je wel je schoen eh, zetten. En daarom doe ik af en toe ook wat Sinterklaasmuziek. Maar wel Sinterklaasmuziek die in dit programma past. En dan kom ik ook weer uit bij een nummer gezongen door Wende Snijders. Die volg je eigenlijk niet zo bij de jazz. Maar dit kan wel in dit programma. Eens even kijken waar ik Wende Snijder heb. Zie de maan schijnt. De maan schijnt door de bomen, wakker staakt uw wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. uitvoering van dit eh, bekende eh, mooie lied... Zie de maan schijnt door de bomen. En die maan, het is bizar, maar die maan die staat af en toe helemaal vol aan de hemel op dit moment. Tussen alle regen eh, door in de avond. Dus bereid je maar vast weer voor op vanavond, want volgens mij komt er weer van alles. ja, dit was een beetje bombastische uitvoering. En ik, het volgende nummer is eigenlijk ook wel een beetje een mooi nummer, komt uit een film. Komt uit een documentaire over flamingo's. Een Disney eh, eh, film. En eh, daar is de muziek eigenlijk gemaakt door een ja, gezelschap... wat veel electro-jazz maakt. De Cinematic Orchestra. En een mooi nummer daarvan is The Rival of the Birds. Nou is de flamingo natuurlijk ook een geweldige vogel. En deze muziek is ook geweldig. zou ik bijna zeggen. De Cinematic Orchestra with the London Metropolitan Orchestra. En eh, uit de soundtrack The Crimson Wing. En dit was nummer Arrival of the Birds. Het cd'tje uit 2008, meen ik herinneren. Mooie opname. Jazz electronic muziek, zou ik zeggen. Eh, dan kom ik terecht bij iets Nederlands. We kennen Rita Hoving allemaal natuurlijk van al het Nederlandstalige werk. Maar zij heeft ooit een, eh, een, ook een jazz-LP uitgebracht. Leave Me eh, eh, Love Me of Leave Me. Een mooie cd met een ook mooie bezetting. Thijs van Leer op de fluit, Harry Verbeke op de tenorsaxofoon... Wim Overgouw gitaar. Eh, ja, allemaal bekende jongens natuurlijk. En daar een mooi nummer van deze mooie cd van Rita Hovink, die volgens mij uit Beverwijk kwam. Softly as in a morning sunrise. lonely as in a morning sunrise. The light of love comes stealing into a newborn day. Mm, flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing the foe that all betray. For the passions that thrill love you high to heaven. All the passion that love and let you fall to hell. So end each story softly, as in an evening sunset. The light that gave you glory will take it all. stealing into a newborn day. Mm-hmm, flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing for that all betray. For the passion that thrill love and lift you high to heaven. All the passions that kill love We'll take it all away. Ja, mooi gezongen. Eh, een eh, opnames uit 1969, ergens in augustus volgens mij, uitgebracht weer in 2019. En eh, de vibrafoon werd bespeeld door Carl Schulze. Een mooie cd trouwens. En ook nog Nederlands. Een echt Nederlands product. Eh, ja, december, dat, dan is het wel eens mogelijk dat je een kaarsje gaat aansteken. En dat doet Dexter Gordon ook op het volgende nummer. Dexter Gordon, daar heb ik hem. Candlelight Lady. jazz uh, eh, eh, ballade, zou ik maar zeggen, op de Noorsax. ZFM Jazz. Ja, dan is het tijd voor eh, de Karin Carpenter, alweer 40 jaar geleden overleden. een van de beste zangeressen met een bijzondere stem waar ze heel veel mee kan doen. En het volgende nummer is even kijken wat we dan gaan opzetten.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 right in front, and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together. this new space the time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together? We were alone and I was singing a song for you. I love you for in my life you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song for you. for You, Karen Carpenter. Volgens mij was dat een origineel van Leon Russell, als ik me niet vergis. Ik doe het uit mijn hoofd. Eh, ja, mooie muziek eh, van eh, Karen Carpenter met een prachtige stem natuurlijk. Eens even kijken hoor, want ze had daar drie octaven alto was het kenmerk van haar stem. En ja, fantastisch zangeres, 1983 overleden alweer. Tijd gaat hard. Eh, ja, dan rijden we toe aan wat eh, andere muziek weer. En dan, ik zit toch een beetje in de, in de, in de pophoek vandaag. En één eh, was laatst een tv-serie en werd dit nummer ingespeeld. Het is een bekend nummer van Bob Dylan... maar iedereen kent het in de uitvoering van Jimi Hendrix. En dit is de Engelse band After Here. Het komt van hun cd'tje Addict, een cd uit 2018. All Along the Watchtower. En dan komen we bij Jimi Hendrix, want daar is onlangs ook weer een cd van uitgekomen. Of LP moet ik zeggen. En dat is Live in the Hollywood Bowl. 18 augustus 1967. zo'n een poosje geleden. Maar een van de radiotechnicus die vond opnames... die ooit gemaakt had in, tijdens dat concert. En dat hebben ze nu allemaal bewerkt. Mooier gemaakt misschien wellicht. En dat is een aardige LP-CD geworden. En daar een stukje van. En dat is een heel bekend nummer van Jimi Hendrix. Eh, komt-ie. The Wind Cries Mary. After all the checks are in the boxes the clouds have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind, it whispers, there is. of the broken pieces of yesterday's life. And with us. Somewhere a king has no wife, and the wind it cries, Mary. turn to blue tomorrow and shine the emptiness down on my bed. The tiny island that sags downstream. Cause the life I lived is, is dead and the wind that screams, buried. never remember the names it has blown in the past. With its crutch, its old age, and its wisdom, and it whispers, no, this will be the last. And the wind, it cries, there is. Thank you very much. Ja, leuk. Leuk. what? right now, we're to continue on drearily with a song named Foxy Lady. Ja, mooie muziek van Jimi Hendrix. Voor de echte Jimi Hendrix liefhebber natuurlijk ook een must om deze cd aan te schaffen. Het, dit nummer werd trouwens ook door Jamie Cullum gespeeld... van The Wind Cries Mary op de eh, eh, LCD 20-something. En daar is op dit moment ook weer een nieuwe uitgave van gekomen. En eh, daar draai ik ook een nummer van. God Only Knows. Prachtig nummer van de Beach Boys. Komt die. Het laatste nummer van het eerste uur. Tot na de klok van 11.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 the world would show nothing to me So what good would living do me? God only knows what I'd be without you still go on beneath me The world would show nothing to me So what good would living do me? God only